Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Brussel druppelen de reacties binnen op het vertrek van eurocommissaris Frans Timmermans. Want vandaag werd bekend dat hij na 10 jaar teruggaat naar Den Haag... en nu definitief de kar gaat trekken voor de combi PvdA GroenLinks. Voorzitter van der Leyen van de Europese Commissie zegt dat Timmermans veel heeft bijgedragen aan de klimaatplannen in Europa. En daar is geen woord over gelogen, zegt mijn collega Kisia Hekster. Hij is heel belangrijk geweest voor het klimaat, ook voor het natuurbeleid. Hij heeft letterlijk duizenden en duizenden pagina's aan wetten door de Brusselse, Brusselse instituties geloodst. Meest recent nog de Natuurherstelwet, kan je je misschien nog wel herinneren. Die eh, verplicht om natuur die in slechte status is te herstellen. En ook voor te zorgen dat kwaliteit niet verder achteruit gaat. Een gezin in Terneuzen in Zeeland krijgt 30.000 euro van de Aldi. De familie woont boven die supermarkt en had last van geluidsoverlast. Zo maakten de roltrappen veel geluid, botsten er wel eens wat tegen de muren... en maakten de koelsystemen veel herrie. Ze brachten de zaak naar de rechter en die geeft het gezin nu gelijk. Ze moeten ook 1500 euro per dag betalen dat de supermarkt weer overlast veroorzaakt. Ajax heeft een nieuwe verdediger. De Argentijn Gaston Avila komt over van Royal Antwerp en tekent voor vier jaar bij de Amsterdammers. Ajax betaalt ruim 12 miljoen euro voor hem. En wil je een groot trouwfeest geven in het buitenland, vreet je hond je paspoort op. Ja, het overkwam een Amerikaanse stel. Ze geven volgende week een grote receptie met dik 100 gasten in Italië. Maar laat hun hond Chicky nou net het paspoort voor een groot deel hebben opgepeuzeld van de bruidegom. I looked at uh, Chicky's bed and ik was like oh, my passport does not belong there. Ja, wat er dus nog van over was, lag in de mand van Chicky. De bruidegom kan pas een dag voor vertrek weer een nieuwe aanvraag doen voor een paspoort. En hij hoopt nu dat de lokale politiek zich ermee gaat bemoeien om het toch allemaal wat te versnellen. En hond Chicky, die moet voor straf thuis blijven. Heb ik nog wat weer voor je. De rest van avond is het droog en nog een graad of 20. Morgen begint op veel plekken grijs, maar smiddags komt dan de zon door en is het een graad of 26.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 And now is the time for August to put my heart in high gear, and he can do. that, baby, I'm here. Your worries are over. Smile, and when we kiss, I know it won't be cold enough for winter for a long, long while. I belong to the man this July was only so so. But now that it's time for August, I've got 31 days to glow. Goedemorgen luisteraars, welkom bij ZFM eh, Jazz. En eh, ja, we gaan er weer iets moois van maken vandaag. Samenstelling presentatie Alko Beuving. Fijn dat je luistert. Eh, wat staat er op de rol? Nou, een, je kon het al aan Julie London horen. Het is augustus. ik heb wat muziek uitgezocht die augustus... ja, van augustus. een Italiaans tintje, wat big bands in nou, van alles wat. En uh, ja, Judy London, dat is toch wel een fascinerende figuur hoor. Met eh, de, geweldige LP, CD, Calendar Girls. Voor iedere maand een song. En deze was natuurlijk Time for August. Eh, ja, het is een mooie dag vandaag. Dus wie weet ga je wel iets heel anders doen naar de radio. Wie weet heb je wel oortjes in en zit je gewoon buiten. Kortom, een, eh, ja, toch wel een lekkere ochtend om naar muziek te luisteren. En zeker naar jazzmuziek. En zeker naar jazzmuziek die over de maand augustus gaat. En dan kom ik terecht bij Benny Carter. En daar heb ik ook een nummertje van. August Moon. Carter, saxofonist. En eh, ja, op deze cd, eh, trouwens die ook eh, allerlei composities bevat over de maanden van het jaar. Twaalf songs. En ja, hij was hier ook volgens mij zelfs de bandleider. Ik kijk even op lijstje of ik er nog jongens tussen die staan die ik ken. Nou, ik zie in ieder geval Shelly Manenstein, staan, de, de drums, vibrafoon Larry Bunker. Nou, dat zijn toch ook wel redelijk bekende eh, toevallig twee cd'tjes achter elkaar met eh, twaalf nummers en allemaal de maanden van het jaar. En wie ook iets over Augustus gezongen heeft... is een bekende zangeres uit Canada. Eh, volgens mij is die met Elvis Costello, als ik me niet vergis. Diane Kroll, From the, This Moment On. Een cd'tje uit 2006. It was a beautiful day in August... Of you, and you can depend. happiness. But I must confess I'll be Ja, dat waren de klanken van de trombonist eh, Jack T. Garden En eh, die speelde een nummer Afternoon in August. En wat ik ook wel aardig vond klinken... was degene die op trompet speelde. En dat was Don Goldie. Eh, mooie song. 1961 komt dit allemaal uit. En ja, ik las in de programmering van de ZFM... van Jazz in Zandvoort las ik dat er op 10 september het eerste concert van het seizoen weer plaatsvindt. En dat wordt uitgevoerd door Mariska Heckenberg Quintet. En dat onderwerp is een, eh, de muziek van de Carpenters. En dat vond ik wel erg grappig. Want dat geeft mij de gelegenheid om weer eens iets van de Carpenters eh, te draaien. Want de zangeres van de Carpenters, die Karen Carpenter... heeft wel een vrij unieke stem die eh, de mensen echt wat doet. Vandaar dit mooie nummer, This Masquerade. for the right words to say. Searching but not finding understanding anyway. We're lost in this masquerade. Fantastische stem van Karen Carpenter. Helaas niet oud geworden. Volgens mij heeft ze ooit nog één solo LP gemaakt. Dat ze alleen, eh, eh, die ze alleen gemaakt heeft. Volgens mij hebben de Carpenters ook nooit op het Sea Jazz Festival gespeeld. Je snapt wel waarom, hoewel er toch wel jazzy klanken in zitten hoor, in hun muziek. Dus hou je van de Carpenters. 10 september in de krocht, uh, Jazz in Zandvoort. Niet vergeten, half drie aanvangstijd. Nou, nadere informatie volgt natuurlijk nog. Bestaan er supergroepen in de jazz? Ja, en een van die groepen heet bijvoorbeeld Artemis. Eh, de bezetting van die groep, ik zal eens even kijken wie daarin meespelen. René Rosnes op piano, Alison Miller drums, Ingrid Jensen trompet... Alexa Tarantino saxofoon, Nicole Glover op de saxofoon. Eh, eh, en, en, daar zit ook nog een bassist bij. Die bassist die heet Noriko Ueda. En ja, die maken mooie muziek. En onlangs heeft Artemis een tweede cd uitgebracht. En daar laat ik een stukje van horen. Artemis, hier staat hij. Lights Away From Home. was eh, Artemis eh, eh, van een cd'tje getiteld In Real Time. cd uit 2023. Mooie muziek, fantastische bassisten. Top. Echt in één woord top. Wat ook top is, is natuurlijk Ben van Gelder. Ben van Gelder die regelmatig nieuw werk uitbrengt natuurlijk. Maar dit is een, oude, een oudje van hem, reprise. Volgens mij een cd'tje uit 2014 of zoiets, denk ik. August. de rustige klanken van uh, Ben van Gelder. En eh, ja, de vibrafoon speelde Peter Slam. Eh, mooie cd. En dit was een echt relaxed nummer voor een zondagochtend in augustus, zou ik bijna zeggen. ter ere van de 100ste verjaardag van de, de, geboorte van de onvergelijkbare Count Basie. Geboren, volgens mij was dat 21 augustus 1904 is Roulette Records op zoek gegaan in kluizen naar opnames... die Count Basie Orchestra met kleinere groepen gemaakt heeft. Daar hebben ze een soort verzamel-cd van gemaakt... die in 2004 is uitgekomen. En er staan prachtige nummers op. En een van die nummers, dat is wel een van mijn favorieten... omdat daaraan meedoen eh, Lambert Hendricks en Ross. Nou, dat zijn echt wel een paar favorieten van mij. Jumping at the Woodside. Prachtig. little mansion and it ain't no motel. I'm telling you where the place is. Bet you never heard of such a movie hotel. Cop a room and then you really can tend to biz. I gotta go. I wanna blow. I gotta go. I got a really groovy pet, a better pet I never had. I gotta go. I wanna blow. I gotta go. I never ever wanna move. I never had a better move. I gotta go. A tiny room is all I got, but man, I really do a lot of living. I gotta split, I gotta go, I'm gonna blow. That's it, that's it, that's it, my hotel. Really gotta live at the Woodside. It's the greatest and grooviest pal. boy. When I'm at the woodside, I settle down and I'm there to stay. All day, all night, there's bound to be somebody who has a horn. Blowing, going on, shows your are Swinging from morning till night. When you're feeling tight, cool it, fold and sleep it, sleep some, rest you'll be Then later, when you feel greater, jumping in the hall and everybody has a ball. And what a ball I do mean. It's jumping every minute. Soon as you get inside the door, well, you can feel the shaking floor. that alone will tell you the woodside is quite a jumping scene. Dollar blind, get out of your mind, on women and wine. You try it, you dig it. Everybody has a ball in my hotel. What a story I can tell. I finish up a gig and tighten up my wig and never have to wander around and roam and never find a groovy place to get the jumping really going on. You can make it and you'll have a ball at home. Dig it, you flip, it's well. I dig the woodside, man, that's where I dwell. I tell you, William, leaving because I really have a ball in my hotel. A lot of jumping, you dig as soon as you arrive. A lot of jumping, it's got another kind of jive. A lot of jumping, and really very much alive. I tell you something, and they jumping at the woodside now. A lot of jumping, you hop a room and telephone. A lot of jumping, you tell a fella you're alone. A lot of jumping. And you're no longer on your own. I'll tell you something, man. the jumping at the woodside now. A lot of jumping. And you can do the way you please, a lot of jumping. They got a place where you can breeze, a lot of jumping. And you can live a life of ease, I tell you something. And the jumping at the woodside now, a lot of jumping. You dig it coming through the door, a lot of jumping. And you can feel the shaking floor, a lot of jumping. And you'll be coming back for more, I tell you something. And they're jumping at the woodside now, a lot of jumping. You dig it as soon as you arrive, a lot of jumping. It's got another kind of jive, a lot of jumping. And really very much alive, I tell you something. And they're jumping at the woodside now. Lambert Hendrix en Ross samen met de Count Basie Orchestra. En eh, ja, een prachtige cd. De 100 Birthday Bash van uh, Count Basie. Een uit 2004. Wat ook een hele bijzondere cd is geworden. Dat is een cd uit 2016 van Roswell Rudd. Een free jazz eh, boy. En Heather Mas. Een zangeres. En die hebben een, een cd gemaakt. Love Songs for August. En ja, dat, dat zijn mooie nummers. Als je die hoes ziet, dat is een beetje een, eh, een mix van een filmposter van The Summer of 42, bekende film. En Love Story, ook een hele bekende film. Dus ja, de liefde druipt er vanaf, zou ik zeggen. Het is een eh, prachtige cd. Ja, eh, ja tijdloos, eenvoudig, organisch. Een beetje postmodern vineer zit erop. Ja, eigenlijk zijn het allemaal mooie songs. En ik kies er één van. Moet ik even kijken kijken wie als eerste daarvan staat. Roswell en Rudd. Ik ga hem even, op, ik ga hem even opzoeken. Love Song for August. I live to see you smile And I'd follow you For miles and miles for the love I feel keeps getting wild and wilder, like the melting snow of a river moves slow, then it grows and grows and grows. I can't sleep at night your stars burn bright in my head, in my heart, my little fire. Cause I love you, yes, I do, yes, I do. And if you don't mind, I'll shout it out loud. You that without you days and nights mean nothing at all. Roswell Rudd, Heather Matt. Eh, Love Song for August. Ja, augustus is wel een maand voor de romantiek natuurlijk. Eh, eh, lekkere avonden, buiten zitten. Ja. Een glaasje erbij, heerlijk. tijd voor wat pittigers. En dan heb ik het over een big band. Een van mijn favoriete big bands. Gordon Goodwin Big Fat Band. Swinging Defenses is al een oudere cd. Maar volgens mij is hij opnieuw uitgekomen. Ik zag een nieuwe productiedatum. Eh, Gordon Good en I Remember. Ook niet zo'n heel wild nummer deze keer. kan het niet vaak genoeg zeggen. Iedere big band liefhebber zou dus minimaal een cd'tje van Gordon Goodwin uh, Big Fat Band moeten hebben natuurlijk. Een cd van een bekende eh, eh, jazzman John Coltrane. Coltrane Plays the Blues is eigenlijk een niet zo bekende cd. Omdat het een volledig bluesformat is. En ten tweede ook omdat die cd uitgebracht werd... Eh, ten tijde dat hij net in de overgang zat... Eh, om de samenwerking met Atlantic Records te beëindigen. Maar het is een fantastische cd. Echt prachtig. Eh, alle nummers zijn fantastisch en hebben een blues vibe. Nou, ja, op deze is alles blues. Maar hij heeft natuurlijk wel meer bluesachtige dingetjes erop staan. Slow Train, Blue Train zijn, hebben allemaal wel uh, eh, eh, blues aspecten. Eh, het mooiste nummer vind ik zelf van deze cd van John Coltrane. blues to Beckett. nummer van eh, John Coltrane. En dan moet ik eens even kijken wie daar nog meer op meespeelde. Want dat waren niet de eerste de beste natuurlijk. Elvin Jones natuurlijk op de drums. Eh, McCoy Tyner op de piano. En Coltrane zelf op de sax. De bas Steve Davis. Eh, ja, dit is eigenlijk uit dezelfde sessies als My Favorite Things. een praatje over 1961, 1962 volgens mij uitgekomen deze LP. Eh, mooi werk. Uh, eh, dat eerste uur zit erop. Ik hoop dat je tweede uur er ook bij bent. Want dan hebben we ook prachtige muziek van onder andere John Pizzarelli, Akua Alt Altridge, eh, Gordon Goldwyn, Mina, Betty Lafette, Charlie Watts, Paolo Conte, Didi Bridgewater.